Mark Hokker met het NOS-journaal waardeert niet langer de gematigde oppositie in Syrië. President Hollande zegt dat hij dat heeft afgesproken met president Poetin. De Russen zullen alleen islamitische staat en andere jihadistische groepen bombarderen, zegt de Franse president. Verder is Rusland bereid om in Syrië samen te werken met de door de VS geleide internationale coalitie. Steeds meer gemeenten stellen tijdens de jaarwisseling een vuurwerkvrije zone in. Uit onderzoek van het AD blijkt dat zeker 56 gemeenten zo'n verbod instellen, tegenover 33 vorig jaar. Bijna alle gemeenten die vorig jaar ook al een vuurwerkvrij gebied hadden ingesteld, doen dat dit jaar opnieuw. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verdwijnt de tolerantie voor vuurwerk steeds meer, omdat er elk jaar gewonden vallen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben meer dan een miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig. VN-organisatie UNICEF waarschuwt dat door de burgeroorlog in het land... bijna de helft van alle kinderen onder de vijf jaar is ondervoed. UNICEF zegt dat het door de gevechten moeilijk is de kinderen te bereiken. Zo'n anderhalf miljoen Nederlanders gokken online, ondanks het verbod op goksites. De gokkers besteden jaarlijks meer dan 500 miljoen euro. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Holland, Casino... dat al jaren pleit voor de legalisatie van gokken op internet. In Washington is een man met een Amerikaanse vlag over het hek van het Witte Huis geklommen. Het is de derde keer dit jaar dat iemand zo op het terrein van president Obama wist te komen. De veiligheidsdiensten hebben de man snel opgepakt. Obama vierde op het moment dat de man over het hek klom met zijn familie in het Witte Huis Thanksgiving Day. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor het lokaal glad kan worden. In het westen is er meer bewolking en is de kans op gladheid kleiner. Overdag meer bewolking met kans op regen.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 What is is beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle.